uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. Presidentskandidaten Donald Trump en Hillary Clinton... hebben de voorverkiezingen in hun thuisstaat New York gewonnen. Trump krijgt naar verwachting rond de 90 van de 95 gedelegeerden. In zijn overwinningsspeech zei de miljardair dat hij niet had kunnen dromen... zoveel gedelegeerden achter zich te krijgen. Trump heeft voor de republikeinse nominatie... straks nog ruim 360 afgevaardigden nodig... Clinton won bij de Democraten van haar rivaal Bernie Sanders. Na het tellen van minder dan de helft van de stemmen kon ze de overwinning opeisen. Ze had toen zo'n 60% van de stemmen gekregen. Clinton zegt dat de democratische nominatie nu dichtbij is. De overwinning is in zicht, zei ze tegen haar aanhangers in New York. Het commissariaat voor de media heeft een bedrijf met pornowebsites beboet... omdat daarop een video met een in scène gezette verkrachting te zien was... die niet voor kinderen was afgeschermd. Volgens het commissariaat waren de beelden zo heftig dat kinderen onder de 16 jaar ernstige schade kunnen oplopen als ze er naar kijken. Het bedrijf moet 75.000 euro betalen. Chipfabrikant Intel schrapt wereldwijd 12.000 van de ruim 107.000 banen. Intel maakt vooral chips voor computers, maar die worden steeds minder verkocht. Het bedrijf wil zich daarom richten op chips voor datacenters en mobiele apparaten, zoals tablets en smartphones. Op het Noordereiland in Rotterdam is gisteravond een man van 27 neergeschoten. De Rotterdammer werd door de politie op straat gevonden. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Korte tijd later werd de vermoedelijke schutter aangehouden. Hij zat in een café verderop. Voorafgaand aan de schietpartij zou er een ruzie tussen een groep mannen zijn geweest. Waar die ruzie over ging is nog onduidelijk. Het weer, het blijft droog en op de meeste plaatsen is het helder. In het zuidoosten kan het aan de grond vriezen. Elders is het 1 tot 3 graden.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 but to give to you as you give to me. living day carefully. Let's start living dangerously. Whoa.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 tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45.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 hoofd probeert je te vergeten. said you felt so happy someone like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 it's you Baby, and me.